Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. In Rotterdam is het de explosieve opruimingsdienst gelukt om een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog te ontmantelen. Vanwege de operatie mogen 1100 bewoners vandaag niet thuis zijn. En die bom ligt in een woonwijk. Het was even spannend, maar de ontsteking van de bom is er net uitgehaald, vertelt de EOD. Maar het is goed gegaan en die ontsteking is veilig verwijderd. Want dat was ook een beetje de kritieke fase. Ja, ja dat is altijd een, een, een, moeilijk moment om hem om eruit te halen. Ja, en dit betekent dus dat hij dus niet meer kan ontploffen? Nou, dat kan wel natuurlijk, want we brengen hem naar de Maasvlakte. En daar wordt hij tot ontploffing gebracht. De bom wordt nu op een vrachtwagen gehezen en dus naar die Maasvlakte gereden. En daar komt hij dan uiteindelijk tot ontploffing. In Eindhoven is een man van 41 opgepakt voor de steekpartij bij Fontys Hogeschool vanochtend. Een vrouw raakte licht gewond aan haar hand. Kort na het incident werd de hogeschool ontruimd omdat de man nog in het gebouw zou zijn. Inmiddels is het pand weer vrijgegeven. Bij een ongeluk met meerdere auto's op de N34 bij Exlo in Drenthe zijn vanochtend drie mensen gewond geraakt. Een van die mensen, een man van 23 uit Emmen, is opgepakt voor rijden onder invloed. Het ongeluk gebeurde vanochtend rond 9 uur. Vier auto's botsten op elkaar. De oorzaak is nog onbekend. En in Spanje is er ingestemd met een nieuwe amnestiewet. Mensen die geprobeerd hebben om Catalonië af te scheiden van Spanje... hoeven daardoor niet meer de cel in. Gebeurde allemaal in 2017. Het brein daarachter was politicus Carlos Puigdemont. De poging mislukte uiteindelijk. Degenen die hem hielpen kunnen dus door de wet geen straf meer krijgen. Maar de vraag is of dat ook voor Puigdemont zelf geldt, vertelt correspondent Edwin Winkels. Hij is toen gevlucht. Andere politici eh, nee, die zijn veroordeeld. Die hebben zelfs enkele jaren in de gevangenis gezeten... totdat ze gratie kregen van, eh, van premier Sanchez. Maar Puigdemont wordt ook voor delicten vervolgd... zoals het misbruiken van overheidsgeld voor het referendum... waarvoor volgens de rechters of het OM die amnestie helemaal niet geldig is. Dus daar moet eerst nog naar gekeken worden. Het weer dan nog, de rest van de dag een mix van zon en wolken bij een graad of 18. In het noorden en oosten meer kans op buien met ook hagel en onweer. Vanavond droogt het weer overal op. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio toch alweer 80 kilometer file bij elkaar. Er zijn veelal files met een vertraging tussen de 5 en 10 minuten. Iets meer vertraging heb je op de A10 vanuit het Koenplein naar in Watergaasmeer bij Amsterdam over Amstel. 9 kilometer file met een kwartier op onthoud. Klein kwartiertje ook op de A27 Almere-Gorkum bij Lunetten. Werkzaamheden op de N9 vanuit Alkmaar naar Den Helder. Daardoor een half uur vertraging tussen Schorel en Petten. De andere kant op op de N9 vanuit Den Helder naar Alkmaar bij Schorel. 2 kilometer file met een klein kwartiertje op onthoud. En eh, die vertraging heb je ook op de N207 vanuit Hillegom naar Alphen aan de Rijn bij afrit Nieuwveen door 4 kilometer file. Door inzet van hulpdiensten van en naar Utrecht Centraal. Weinig tot geen treinen, duurt tot half vijf vanmiddag.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 I love the way you fight. Now you found the secret code I use to wash away my lonely. shoot it far. I'm your main target, come and help me ignite. Love struggle holding you tight. Hold me tight, dog. Make me explode, although you know the route to go to sex me slow. slow and yes, I must react You it to upside down. making money so she smiles But that's cruel If you knew what you think If you knew what you was after Sometimes you nation's name.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 ondanks de verplichte ontruiming. De politie heeft iemand aangehouden voor het steekincident van vanochtend op een hogeschool in Eindhoven. Het gaat om een man van 41 zonder vaste woon- of verblijfsplaats. Door de aanhoudende hittegolf in India is het stroomverbruik opgelopen tot recordhoogte. Op sommige plaatsen zijn stroomtekorten. In de Indiase hoofdstad New Delhi was het gisteren ruim 52 graden. Het weer, vooral in het oosten buien met kans op hagel en onweer. Verder stapelwolken en zon, 16 tot 19 graden. the tax and alimony.